Het gerechtshof zei eerder 30 procent. In juli 1995 vielen de Bosnische Serviërs de enclave Srebrenica binnen onder bevel van generaal Mladic. In totaal werden 8000 Bosnische moslims vermoord. Honderden moslims vluchtten naar de compound van Dutchbed, de Nederlandse VN-blauwhelmen. Enkele dagen later droegen de Nederlanders de moslims over aan de troepen van Mladic, waarna 350 moslimmannen werden vermoord. Volgens de Hoge Raad had Dutchbed de moslims de kans moeten geven op de compound te blijven. Maar de Bosnische moslims waren sterk genoeg om hen later alsnog te pakken en Dutchbed was maar maar licht bewapend, zegt de Hoge Raad. De nabestaanden hebben daarom maar recht op 10% schadevergoeding van de staat. In de Oostenrijkse Alpen zijn gisteren bij een crash van een vliegtuigje drie mensen om het leven gekomen. Het vliegtuigje botste in de buurt van de grens met Duitsland tegen een rotswand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Na de crash brandde het toestel volledig uit. Over de identiteit van de drie slachtoffers is nog niets bekend. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse komen over de finish. Ronald van Dort uit Ridderkerk kwam in zijn rolstoel om kwart voor negen... als eerste over de streep op de Via Gladiola. De eerste loper, Paul Jansen, finishte om even na half elf. Naar verwachting finishen er vandaag ongeveer 41.000 mensen. Het gebalsemde lichaam van de voormalige leider van de Noord-Vietnam nam van Ho Chi Minh is in uitstekende staat. Dat zeggen Vietnamese staatsmedia een maand na de start van een speciaal onderzoek. Ho Chi Minh was in de Vietnamoorlog de leider van het communistische Noord-Vietnam. Hij overleed in 1969. Het weer nog, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af... en in het binnenland kan een bui vallen.